Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je vanaf dinsdag naar Duitsland wil, krijg je te maken met strengere regels. Vanaf dan staat Nederland op de Duitse lijst van landen met een hoog coronarisico. Het zou betekenen dat je vijf dagen in quarantaine moet als je naar Duitsland gaat en niet volledig bent gevaccineerd. Na die vijf dagen kun je een test doen en als die negatief is, is de quarantaine voorbij. Een bewijs dat je bent hersteld als je corona hebt gehad is ook genoeg om niet in quarantaine te hoeven. Ben je in Duitsland op doorreis, dan is een negatieve test voldoende. In Amsterdam is een meisje van 14 zwaar gewond geraakt toen ze gistermiddag op de fiets werd aangereden door een auto. De bestuurder ging er zonder te stoppen vandoor en liet het meisje achter op straat. Ze is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar mensen die wat hebben gezien. PSV onderzoekt wat er precies op de tribunes is gebeurd tijdens de wedstrijd van eergisteren tegen Galatasaray. In de eerste helft waren er opstootjes in het publiek. PSV bekijkt of seizoenskaarthouders hun plek hebben doorverkocht aan Turkse fans. Als dat is gebeurd, neemt de club maatregelen tegen die seizoenskaarthouders, want doorverkopen is verboden. En de Olympische Spelen in Tokio zijn officieel losgebarsten. Vanmiddag is de openingsceremonie in Japan. Daarbij kwamen traditiegetrouw alle deelnemende landen voorbij wapperen met hun vlag en dus ook Nederland. Jorenny Martina draagt de vlag. 37 jaar en daar is ook rechts. Kate Oldenbeuvink 16 jaar doet mee in het skateboarden. Fantastisch beeld. Vanwege corona was de opening niet zo feestelijk als normaal en waren de tribunes vrijwel leeg. Maar de organisatie heeft alle vertrouwen in een mooi evenement. Today is a moment of hope. Yes, it is very different from what all of us had imagined. But let us cherish this moment. Finally, we are all here together. Heb ik het weer nog. Het is helder vanavond, koelt vannacht af naar 13 graden. Morgenochtend is zonnig. In de middag heb je kans op felle regen- en onweersbuien. Het wordt broeierig warm, 23 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zoveel aan de hand onderweg in Noord-Holland. Je hebt nog wel een kleine 10 minuten oponthoud op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Dat komt door de nasleep van een ongeluk.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 I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want pain, and I want sunshine. I want all the things sent from the sky that put a smile upon my face, and make this world a better place.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 bij een 28-jarige man uit Eindhoven, meldt het OM. De verdachte verkocht dat middel vanaf november 2018 tot en met juni 2021. Mensen die naar Duitsland willen reizen krijgen vanaf dinsdag te maken met strenge inreisbeperkingen. Nederland geldt in Duitsland vanaf dan als hoog risicogebied voor het coronavirus. In Tokio zijn de 29e Olympische Zomerspelen officieel geopend door de Japanse keizer. De Nederlandse vlag werd gedragen door skateboardster Kate Oldebeuving en sprinter Tjurandi Martina. En het weer nog. Vanavond opklaringen. Minimumtemperatuur vannacht 14 graden. Morgen stevige onweersbuien. Ook wat zon.